Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. 10 opvaren aanvaring met een olietanker. Zeker vijf mensen zijn gewond geraakt, laat de Amerikaanse marine weten. De aanvaring vond plaats in de straat van Malacca bij Sumatra. De torpedobootjager USS McCain is volgens de marine op eigen kracht onderweg naar de haven. Hoe de olietanker eraan toe is, is onduidelijk. Het is de tweede aanvaring tussen een Amerikaans marineschip en een vrachtschip in drie maanden. In juni kwamen door een botsing tussen de USS Fitzgerald en een Japans vrachtschip zeven mensen om. Toerisme wordt steeds belangrijker voor Nederland. De toeristische sector is harder gegroeid dan de rest van de economie, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar gaven toeristen bijna 4% meer uit dan een jaar eerder. In totaal bijna 76 miljard euro. Dat levert zo'n 390.000 banen op. In het afgelopen jaar hebben vooral buitenlandse toeristen meer besteed. Maar het overgrote deel van de inkomsten komt van Nederlanders die vakantie vieren en uitjes maken in eigen land. Het aantal criminelen dat wordt veroordeeld voor mensenhandel neemt af. Vorig jaar werden er 103 personen voor veroordeeld. Een kwart minder dan in 2014 en 2015. Blijkt uit cijfers die NRC opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak. Hoe dat kan is niet te zeggen. Deskundigen denken niet dat er minder mensenhandel plaatsvindt. Een mogelijke oorzaak is dat de politie meer tijd besteedde aan vluchtelingen. En ook lijkt bij een reorganisatie bij de politie deskundigheid verloren te zijn gegaan. De brandweer in Hoorn is al de hele nacht bezig met een brand op een industrieterrein. Het vuur brak gisteravond rond 8 uur uit, maar is nog steeds niet geblust. Het lukt de brandweer niet om in de buurt te komen omdat het plafond te instabiel is. In het pand zit vuurbedrijf Borent. Het weer. In het westen en zuiden zijn er wolkenvelden, maar er valt amper regen uit. In de loop van de dag gaat overal de zon geregeld schijnen, al zijn er soms flinke wolkenvelden. In het binnenland kan een bui vallen. Bij weinig wind wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.